Minister Eurlings van Verkeer wil dat het vliegverbod zo snel mogelijk wordt versoepeld. Hij vindt dat er vluchten mogelijk moeten zijn op plekken waar de aswolk niet voor hinder zorgt. Hij praat er de komende dag over met zijn Europese collega's. Eurlings benadrukt dat de luchtvaartsector de huidige situatie niet lang meer aan kan. Peter R. de Vries heeft geen bewegende beelden uitgezonden van seriemoordenaar Koos H. Hij hield zich aan een uitspraak van de rechter, die vrijdag dreigde met een dwangsom van een half miljoen euro. De Vries zond een reconstructie uit van de beelden die hij had gemaakt met een verborgen camera. Vorige week negeerde de Vries de uitspraak van de rechter. Toen was de dwangsom maar 15.000 euro. De paus heeft op Malta op emotionele wijze zijn excuses aangeboden aan slachtoffers van seksueel misbruik door katholieke geestelijken. Benedictus sprak ruim een half uur met de acht mannen die in het verleden waren misbruikt. Een van hen zei na afloop dat de paus tranen in zijn ogen had. De paus beloofde dat de kerk er alles aan zal doen om kinderen te beschermen en de verantwoordelijken te straffen. De politie in Friesland onderzoekt of de dood van een jongen van 16 iets te maken heeft met een mishandeling in een discotheek. Afgelopen nacht kreeg de jonge ruzie op de dansvloer van een club in Deel. Hij werd geslagen en is door zijn vrienden naar huis gebracht. Vanochtend werd de 16-jarige met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij vandaag is overleden. De politie in Zeeland zegt dat motorrijders dit weekend massaal te hard hebben gereden. Agenten hebben verschillende boetes uitgedeeld voor het overtreden van de verkeersregels en ook werden rijbewijzen ingenomen.